Bekend eigenlijk van maar één liedje, dat, we, dat is eh, deze Motherless Child van Sweetwater. Beetje folkrock-achtig inderdaad. vooral jaren 60 waren zij bekend. En zij zouden eigenlijk in 1969, hè, dit weekend, 50 jaar geleden, het Woodstock Festival open, openen. Maar uh, wegens problemen in de groep trad Volks en Richie Heavens uiteindelijk als eerste op. En uh, Sweet Water volgde wel eh, direct daarna Heavens. Eh, en ja, was er wel de eerste band die op, op Woodstock speelde. De groep kwam in 1994 bij, bij, elkaar voor Woodstock 94. Met drie leden zelfs uit de oorspronkelijke bezetting. Maar ehm, voor de rest, ja, los van dit ene liedje hebben we niet heel veel van de band gehoord. Sweetwater Modelers Child opent een nieuwe Freaknacht. Vrienden, welkom. Het is ehm, ja, een, een, een, nieuwe, een nieuwe editie van de Freaknacht. Tot twee uur vannacht heel veel nieuwe muziek. kan wel niet het nieuwste van het nieuws, want ik ben net eh, terug uit eh, Kroatië. Dus... Maar in ieder geval, ik laat je wel de soundtrack van mijn vakantie horen. Dus in ieder geval de komende twee uur heel veel muziek. In ieder geval van de afgelopen weken. En ehm, ja, dan ben je op de terugreis, hè? ben je terug eh, naar Nederland. Beetje verdrietig, want de vakantie is voorbij. Maar dan krijg je toch nog het mooie nieuws te horen dat er een nieuw album aankomt van Michael Kiwanuka. derde album, Kiwanuka, zo gaat het heten. 25 oktober komt het uit. Dit is de eerste single, You Ain't The Problem. What makes you blind, I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself, show me the feeling. Oh, you got me wrong, if you don't belong, live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the lie, love is the crime. it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. one, you are the problem. I try to help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. dit decennium zit er natuurlijk bijna op. Hè? De tens, de tenties, <laughs> hoe je het ook wil noemen. In ieder geval eh, de afgelopen tien jaar. En dan worden natuurlijk ook lijstjes gemaakt over het afgelopen decennium. Wat was nou de beste muziek van de afgelopen tien jaar die er is gemaakt? En ik denk dat deze man dan zomaar eens met een ander nummer van hem op eh, nummer 1 zou kunnen staan. Cold Little Heart. Dit is eh, zijn nieuwste single. You Ain't The Problem. Zo heet het. Afgelopen week eh, kwam het uit. Nieuwe album. Derde album van Michael Kiwanuka. Wat simpelweg Kiwanuka gaat heten. Dat komt dus uit op 25 oktober. Dit is het, het eerste voorproefje daarvan. Eerder dit jaar bracht hij ook nog samen met Tom Misch. Producer, DJ-producer. de single Money uit. Maar die komt er niet op te staan. misschien op de deluxe versie of zo. Maar ik zie hem hier zo snel niet bij staan. Net uh, terug uit Kroatië, heerlijke zonnige vakantie gehad. En meteen de muziekbak ingedoken, de nieuwe muziekbak. Nieuw van Stereophonics, maar ook leuk in mono. Fly Like an Eagle. Thinking think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know, I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dead to reborn. And hey, hey my, my, everything's gonna be all. Hey, hey, my, my, everything's gonna be just fine. Maybe I'm grieving, maybe I'm dead, maybe I'm leaving. Hearts like lead. Something feels missing, something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know, I always feel like the skies are falling. To fly like an eagle and debts are reborn. Stereophonics, ik zag ze ook ooit eh, in het eh, voorprogramma van uh, Springsteen. Springsteen. Dat dus ook alweer 3,5 jaar geleden. Op Malieveld was dat toen. Zij stonden toen in het voorprogramma. We kennen ze eigenlijk vooral van liedjes als Dakota, Maybe Tomorrow, Have a Nice Day, Handbags en Glad Rags. Dan heb je de bekendste wel met zo'n beetje gehad. We ze het dus nog steeds, als in muziek maken. De nieuwe single is dit Fly Like an Eagle. Ja, en als je dan naar Maarten luistert hè, op de radio, nou, dan kan er maar één plaat daarna komen natuurlijk. we niks maten van een huis. Fly Like an Eagle, maar dan net even veel anders. De echte Fly Like an Eagle is dit, hè? de classic. Steve Miller Band. children. ik laat een keer de albumversie horen. zo gaat hij dan verder. Uit 1976 van het eh, gelijknamige album, ook Take the Money and Run stond daar onder andere op. De Steve Band Met Fly Like an Eagle. En daarvoor eh, Fly Like an Eagle van The Stereophonics. Zelfde titel, totaal verschillende liedjes. Dat is nou echt bijna afgelopen. Ja, vanavond, eh, nou, niet te veel lullen. Nee, gewoon veel muziek. Ik ben net eh, terug van vakantie, dus ik heb eh, de nieuwe muziekbak nog niet helemaal doorgespit. Ik heb de afgelopen twee, drie weken wel een beetje bijgehouden, terwijl ik lekker in Kroatië was. Ehm, maar ehm, ja, niet te, niet te veel lullen dus. Dus ik start hem gewoon meteen in. En we gaan gewoon lekker de soundtrack van mijn vakantie ga ik gewoon even voorstellen. Met de nieuwste van DJ Shadow. Samen met Bella Soul. The frenzy. The blends be all like rocket fuel. Ja, ze doen het eh, allebei gewoon nog steeds. Allebei al uh, eh, 30 jaar denk ik dat ze bezig zijn. DJ Shadow en Della Soul, nieuwe zin al, Rocket Fuel, zo heet hij. Ja, er is eh, enorm veel uitgebracht de afgelopen twee weken. Ik heb het wel doorgehad toch, ondanks dat ik, dat ik weg was. Ook bijvoorbeeld deze dame, nou die gaat ook al 30 jaar mee. Ja, dat weet ik zeker. Sheryl Crow. En het leuke is, Sheryl Crow die kunnen natuurlijk nog allemaal van die, van die leuke liedjes. Hè? All I Wanna Do, ook op The Song... Um, Every Day is a Winding Road. Nou, ga ze maar door. Maar ze is dus nog eh, gewoon steeds bezig. Uh, nog steeds, brengt nog steeds nieuwe albums uit. En de laatste singles die ze uitbrengt, dat is steeds met eh, nou, behoorlijk grote namen in het vak. Eerder dit jaar al ehm, samenwerken met Bonnie Raitt, Mavis Staples, Stevie Nicks... Uh, nou, Mary Morris dan, Joe Walsh, Jason is Bel. En nu is er weer een, eh, een nieuwe single. En die is dan weer samen met niemand minder dan Chris Stapleton. Die, eh, daar zijn we natuurlijk ook eh, groot fan van hier. nou, die twee die hebben een, nieuwe single. Die Sheryl Crow en Chris Stapleton. En die is verdomd fraai zeg. Tell me when it's over, zo heet hij. You wanna be. The Love of Music. Nieuwe single dit van Sheryl Crow samen met Chris Stapleton. Tell me when it's over. Zometeen dan krijg je het, eh, het antwoord op een van eh, de veelgestelde vragen uit eh, de popmuziek. Nou, moet ik even vast verklappen welke vraag het is? We gaan zometeen meteen antwoord geven op de vraag How Soon Is Now van The Smiths natuurlijk gaan we de bijpassende platen ook eh, gewoon draaien. Het volgende uur heb ik nog een eh, original voor je. En we doen ook even nog eh, als laatste een rondje door de, door de platenzaak. Zo rond kwart voor twee zal het zijn. Maar nu eerst, ja, nog gewoon even nieuwe muziek. Want er is nou, toch nog wel het een en al uitgekomen. Hè? Ja, het is nu half eind augustus. Dan begint het allemaal weer. Dan beginnen al die grote artiesten weer allemaal platen uit te brengen. Zo ook Noel Gallagher met zijn Noel Gallagher's High Flying Birds. Hij heeft een nieuwe single. Hij komt met eh, drie EP's waarvan de tweede binnenkort uitkomt. Dit is van het eerste voorproefje. This is the place. Gallagher. Nieuwe single. This is the Place samen met eh, zijn High Flying Birds. Ja, en dat is alles weer niet. Liam die heeft weer iets eh, gemeens gezegd. Iets, ja, vervelends over zijn oudere Bruno. Hij heeft namelijk gezegd van, hij gaat nu de disco in omdat hij alleen maar aan geld denkt. Hij zou beter bij ABBA kunnen spelen. Hij denkt alleen maar aan money, money, money. Ja, ja, ja, ja. Ja, die Liam Gallagher die heeft zelf ook weer eh, een nieuwe single uit. Die is ook het volgende uur draaien. Dit was die van Noel Gallagher. This is the place. Ja, iedere eh, ja, week dan doen we het eigenlijk. Ja, het is nou de eerste keer na de vakantie. Maar kijk, ik, ik, als je het goed hoort, dan hoor, hoor, je me nu ook door het eh, boekje heen bladeren. Want ehm, ja, in april, eerder dit jaar, eerder dit jaar dus, is er een, eh, een boekje verschenen. Uh, should I Stay or Should I Go? En 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit bekende songs. Zo heet dat boekje. Dit boekje is van James Ball. En hij geeft dus ehm, ja, allemaal hilarische antwoorden die je denkt van hoe kom je erop ehm, op ja, antwoorden uit liedjes. Dat, die staan erin. Ehm, en we hebben er al een, eh, een aantal eh, we hebben er samen doorgenomen. Ehm, nou, bijvoorbeeld, we eh, kijken, wat, wat, hebben we allemaal gedaan? Blowing in the Wind bijvoorbeeld van Bob Dylan. Hè? How, many, how many roads must a man walk down? Um, Are there 4000 holes in Blackburn, Lancashire van de Beatles? Hè? Zat in A Day in the Life. Maar ook bijvoorbeeld uh, Betty Page met How Much Is That Doggy in the Window? Of Roberta Flack met Can You Kill Someone With a Song? Nou, nu is het dus de beurt aan de Smiths met How soon is now? En eh, nou, ja, iedereen die wel eens thuis op een pakketje heeft zitten wachten, die weet hoe vervelend dat kan zijn. Hè. We kunnen ons dus ja, gemakkelijk inleven in eh, Johnny Marr en ehm, ja, in, in Morrissey. Die bezorgd proberen achter te komen wat hun gesprekspartner bedoelt met de belofte dat er nu iets gaat gebeuren. Hè? Want ja, voor mindere geesten volstaat het misschien om nu als periode van 2 à 3 seconden te definiëren. Maar Mar en Morsi die zijn duidelijk niet bereid om dergelijke lange en onbestemde periodes te accepteren. En vragen dus, wanneer bedoel je precies? Ze kunnen en mogen een veel grotere nauwkeurigheid verwachten over wat er met het ja, momentane nu precies wordt bedoeld. Nou, in feite vragen ze zich af wat het, eh, wat het snelste is dat nu kan betekenen misschien weet je wat een, wat een milliseconde is, een duizendste, van een seconde of een microseconde. Nou, dat is een miljoenste ervan. Maar dit zijn toch wel onhandige en grove tijdseenheden ten opzichte van het nu. Nou, misschien moeten we ons, onze toevlucht nemen tot een attoseconde. Dat is een tijdseenheid die zo klein is dat een attoseconde ten opzichte van een seconde is, wat een seconde is ten opzichte van de hele leeftijd van het universum. Ja, dat zijn snelle dingetjes, hè. Maar toch duurt zelfs de attoseconde een eeuwigheid ten opzichte van dat ene fragmentje dat we nu kunnen noemen. De eenheid van de plank dat is de tijd waarin licht een werkelijk buitengewoon korte afstand aflegt en wat de kleinst mogelijke tijdseenheid is. En veel kleiner dan we nu kunnen meten. Dus Maar en Morrissey, hoe snel is nu? Het is slechts een plank eenheid weg. Dit is how soon is now van de Smiths. the shyness that is criminally vulgar and son and heir of nothing in particular. Bishop Jamal, how can you? and the of a shyness that is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular. You should, you know. vrolijke poprock, zelfs met een randje indie. Tegan en Sarah uit eh, Canada kwamen zij. Komen zij, hè. Simpson en één eigen tweeling uit eh, Canada. En eh, beide muzikanten, hè, ze zijn eh, songwriters, spelen gitaar en ze doen ook nog alles bij, alles bij eh, is op, op de keyboard. Zijn ze ook nog eens heel handig. Op hun 15-jarige leeftijd toen begon ze al gitaar te spelen, deze zusjes. Stegen en Sarah, I'll be back someday. daarvoor How Soon is nou, een beetje hetzelfde thema. Hè? I'll be back someday, want ja, wanneer is dan someday? Hè? Dat kan ook van alles zijn. Ehm, nieuwe muziek ook uit, uit Nederland. Dit is... Oh, ik dacht, er komt een intro, heel kort introotje, maar nee, hij begint meteen. Heel, uh, ja, heel uit Nederland, uit Nederland, nieuwe muziek. Tim Daan, zo heet hij. Bite the Bullet. Nou mag je. I hear you speak, but it's not my tongue. Been listening for way too long. It's sad, I'm done. It's like you get high on being I've never seen a low so low. It's sad. I'm done. Take. Tim Daan uit uh, Nederland. Zijn nieuwe single is dit, Bite the Bullet. En volgende maand dan eh, komt er ook een, eh, een, een, heel album aan. Zijn debuutalbum is dat eh, volgens mij zelfs. En daar zullen dan ook de singles Shadow en Walk, Walking on a Wire op staan. Die, die hij nou, eerder een paar maanden terug uitbracht. Ja, dan dit is leuk. Ik kwam dit een aantal weken net voor mijn vakantie kwam ik dit tegen. En ik, ik, had, ik, had, ik heb er eigenlijk wel zin in om, om, te, om het te draaien. Ik weet er eigenlijk helemaal niks vanaf. Ik zie dat ze uit, uit Texas komen. met het gaat in ieder geval om eh, de Golden Dawn Orchestra. Ja, niet orchestra, maar orchestra. Want je schrijft het met een, eh, een A in dit geval. En eh, zij hebben een heel leuk liedje uitgebracht. Waar je ja, eigenlijk niet anders dan vrolijk van kunt worden. En het heet Hello, Hello Boom. Quelqu'un Met nu een eh, ja, opvallende release eh, die ik eh, tegenkwam toen ik op vakantie was in Kroatië. Toen hoorde ik het voor de eerste keer en ik, ik vond het eigenlijk meteen bijzonder. Het, het gaat hier om een, om, een, om een gast die zichzelf Lazarus noemt. Het is een, een zanner, hij speelt banjo en ehm, hij, is een, hij is een albino. Dus ja, hij heeft een, een pigment, huidziekte, waardoor hij eigenlijk ja, helemaal wit is. Zeg maar. Hij komt uit Malawi, uit, uit Afrika komt hij. En ehm, hij heeft ook, als je hem googelt, Lazarus. En ehm, ja, dan, hij heeft ook twee enorme voortanden. Maar de muziek, ja, die is zo schitterend en prachtig. En ja, eigenlijk ook wel heel eenvoudig, maar maakt in dit geval helemaal niet uit. Lazarus, zijn nieuwe single, die heet Moyo Wanga. Bye. kale chakuja fundetsa chisoni And en Moyo Wanga. Dit is Real Derek en Bricks. We zijn Real Derek. En ze toeren behoorlijk wat. In de Melkweg komen ze popronden. Tivoli Vredenburg komen ze allemaal laag optreden. Dit is eh, de nieuwste al, die heet Bricks. Ehm, Lowlands is aan de gang en eh, deze band die staat daar. En deze die hoor je nooit. Dit is misschien wel eh, hun mooiste liedje dat ze ooit hebben gemaakt. Dus we gooien hem er maar gewoon in. The National, I Need My Girl. Want ze staan op dat Lowlands Festival. Volgende uur zijn we terug met nog meer nieuwe muziek. I am good, I am grounded. Davy says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said, I'm sorry to the vines, no one saw it. I need my girl. girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. under the gun again. I knew I was a 45% of them. I knew I was a lot of things, but I am good I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller smaller. I keep feeling smaller and smaller.